De nieuwste beschuldiging komt van een voormalig fractiemedewerkster. Die heeft verteld aan toenmalig Kamervoorzitter Khadija Ariep... dat uh, Kamerlid Graus haar dronken gevoerd zou hebben. En toen zij dronken was, zich aan haar opgedrongen hebben. Dat is een beschuldiging. Een andere beschuldiging die eerder werd geuit... was dat hij zijn ex-vrouw gedwongen zou hebben tot seks met privébewakers die hij in de arm had genomen. Graus zegt zelf dat het allemaal leugens zijn en noemt het een trial by media. Hij wil dat een onafhankelijke partij gaat onderzoeken wat ervan kan worden bewezen. Op Schiphol is een Italiaan opgepakt met een koffer vol goud. De zes goudstaven zijn 365.000 euro waard. Hij kon niet zeggen hoe hij eraan kwam en was ook in korte tijd in allerlei landen geweest. Hij zit nu vast voor witwassen. Ook 1998 is aan de beurt. Vanochtend kreeg iedereen die geboren is in in 97 al te horen dat ze een afspraak mogen maken voor een coronaprik. En er komt vandaag dus nog een lichting bij. En ook die mensen krijgen het vaccin van Pfizer of Moderna. Spelers van PSV kunnen hun borst nat maken. Ze moeten in de voorrondes van de Champions League tegen Galatasaray. De eerste wedstrijd is over iets meer dan een maand in Eindhoven. En als PSV deze ronde overleeft, plaatst de ploeg zich in elk geval voor de Europa League. En er is weinig meer over van het hoofdgebouw in vakantiepark Beekse Bergen. Vanochtend bakken brand uit in het restaurant restaurant. Er zit ook een zwembad en een supermarkt in het gebouw. En er was geen redden aan, zagen ook deze vakantiegangers. Daar bij de ingang eh, stond het eh, in licht laaien. De brandweer dat duurde wel eventjes en toen eh, was het eigenlijk niet meer onder controle te houden. Best, best wel heel dik bij je bed, dus dat is wel even schrikken. Ja. We hebben de spullen in de auto gepakt en de auto hebben we aan de andere kant van het veldje gezet. Dus als, er iets, als wij weg moeten, dan zijn we ook binnen twee seconden weg. Het vakantiepark is niet ontruimd, want de wind staat vooralsnog de goede kant op. En de brand heeft ook geen gevolgen voor Safari Park Beekse Bergen. Dat ligt even verderop en is gewoon open. Het weer volop zon en warm. 28 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Morgen kan het 35 graden worden, maar in de avond is er kans op stevige onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat file tussen de afrit Wormer en knopend Zaandam 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de rijbaan. Er zijn nu opruimwerkzaamheden.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 En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. begonnen met Kiss. I Was Made For Loving You. En we gaan door met Gary Rafferty met Baker Street. Het Wim Gertenbach College was dit jaar bijzonder succesvol bij het landelijk schoolexamens. Al 36 examenkandidaten zijn geslaagd. Een 100% score dus voor de enige Zandvoortse middelbare school. Een uitstekend resultaat dus voor de groep Gertenbachers. Als eerste van de school mocht donderdagmiddag de tweeling Nick en Jury Elsbroek de felicitaties van hun leraar in ontvangst nemen. De leraar en de lerares hadden de spanning goed opgebouwd. Toen eindelijk duidelijk werd dat de jongens allebei geslaagd zijn, slaakte hun moeder een dankbare kreet. En het was terecht. Want Jury stroomde pas in de derde klas in Zandvoort in, nadat hij op de Montessori gestart was. Daar werd duidelijk dat hij dyslexie was, maar toch had hij voor Nederlands een hogere cijfer dan zijn tweelingbroer. Groot feest derhalve bij de familie Elsbroek thuis ook bij de andere 34 geslaagden, zal het nieuws ongetwijfeld feestelijk zijn ontvangen. No, I can't forget this evening or your faces you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile, but in your eyes sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. just instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Wendy Stemwerk, die op haar eigen karakteristieke wijze minstens zes platenmaatschappijen in 1983 een contract afdrong, koos voor Phonogram en lanceerde haar idee om een werk van Savario Mercadante, Rondo Russo te bewerken en samen met nog andere klassieke thema's op LP uit te brengen. Deze debuut-LP werd, mede door de gelijknamige hitsingle, onmiddellijk een doorslaand succes. Eerst in Nederland en België. Later volgde direct van andere landen in Europa. Zij stormde de charge binnen en stond in no time nummer 1. Daarbij gevestigde sterren als Stevie Wonder achter zich latend. Berdien Stenberg met Rondo Russo. Kustlacht, lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. night talking. No night walking. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Already told you in the first verse. And in the chorus. But I will give you one more chance. weken van juni was het meteen aanpoten voor de vrijwilligers van de Zandvoortse Reddingbrigade. Vanwege het mooie weer was het zomers druk op het strand. Zondag werden drie zwemmers in nood uit het water gevist. In de eerste week van juni hebben de vrijwilligers van de Zandvoortse Reddingbrigade 23 hulpverleningsinzetten gedaan en 14 kleine EHBO-gevallen gehad. Zo werd onder andere vier kitesurfers geholpen, werden acht keer een vermist persoon met familie herenigd en werden de lifeguards meerdere keren gealarmeerd voor een medische incident op het strand. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. say white, I say bar, I say bite, I say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Rose, I say Royce, I say God, give me a choice. I Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is. I said, Kate. You said, John. I said, Wayne. Hot dog. I said, cooler man. I don't want to be the president of America. I said, smile. I said, cheese. Cartier. I said, please. Income tax. I said, Jesus, I don't want to be a candidate for Vietnam War. hebben flamingo's een voorkeurspoot. Dat hebben ze niet, valt bioloog Wieneke Schoof van Burgersoe in Arnhem met de deur in huis. Flamingo's zijn niet links of rechtspotig. De roze vogels trekken hun poten ook niet in, omdat ze dat zo lekker vinden. De eenbenige stand helpt ze om warmte vast te houden, ontdekt gedragsonderzoekers van de Amerikaanse St. Joseph's University in 2009, toen ze maanden bij een flamingo-verblijf doorgebracht hadden. In het water bleken ze vaak eenbenig te staan, meer dan op het strand. Waarschijnlijk omdat ze in het water meer warmte via de poten verliezen. Trekken ze een poot in, dan krijgen ze dus minder snel koud. Dat maakt het ook aantrekkelijk om een poot te wisselen, denkt School. Dat zou niet handig zijn om steeds dezelfde poot in het water te hebben. Dan zou de ene poot veel kouder worden dan de andere. Als je in de winter maar één handschoen hebt, zul je die ook af en toe wisselen.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 als dit alles me tegen door jou. Ben ik nooit alleen. Ik voel je naast me als ik s'nachts op straat wil vergeten zomervakantie weer naar Nederlandse les? In Pluspunt zijn nu twee groepen bezig met de Nederlandse les. Eén voor beginners en één voor gevorderden.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 Eagles was de naam van een Engelse groep die deel uitmaakte van de Britse beat-explosie van de jaren 60. De blikvanger van Animals was zanger Eric Burden. Klein van postuur, maar met een gigantische stem. Echter, het muzikale genie achter de, achter de groep was onmiskenbaar Alan Price. De leden kenden elkaar van school of uit een kleine jazz- en bluescircuit in Newcastle toen een jaar later Eric Burden er als zanger bij kwam... veranderd met de naam van de Ellen Price Rhythm and Blues Combo in The Animals.